uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het lijkt erop een reddingsplan voor VD. De onderhandelingen zijn kort voor middernacht beëindigd... zonder dat een van de betrokken partijen een verklaring heeft afgelegd. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van VND. De noodlijdende warenhuisketen moet bezuinigen om te kunnen overleven. Vandaag gaan de VND-winkels wel gewoon open. De statenfractie van de VVD in Groningen wil de gaswinning verder verlagen dan VVD-minister Kamp wil. De statenfractie wil in het eerste halfjaar maximaal 17,5 miljard kuub gas winnen. En Kamp wil niet verder gaan dan 39 miljard in het hele jaar. De VVD-afdeling lanceert het plan vijf weken voor de Provinciale Statenverkiezingen. Er zijn steeds minder schoolverlaters. Vorig jaar verlieten 26.000 scholieren het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zonder diploma. Dat zijn er 2000 minder dan een jaar eerder. Minister Bussemaker hoopt dat het aantal schoolverlaters volgend jaar daalt tot onder de 25.000. De Nederlandse DJ Chesto heeft een Grammy Award gewonnen. De 46-jarige Thijs Verwest kreeg de Amerikaanse muziekprijs voor zijn remix van het nummer All of Me van John Legend. Zanger Sam Smith kreeg de meeste Grammys, vier stuks... onder meer voor beste nummer van het jaar, Stay With Me. De Amerikaanse muzikant Beck kreeg de belangrijke prijs voor beste album. Pharrell Williams en Beyoncé gingen allebei met drie Grammys naar huis. Ivoorkust heeft de Afrika Cup gewonnen. De ploeg won de finale van Ghana. Omdat er in de reguliere speeltijd niet werd gescoord... moesten er strafschoppen worden genomen. Het weer, het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen.